Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Twaalf grote schuldeisers van Griekenland gaan akkoord met het deels kwijtschelden van Griekse schulden. Een steun is belangrijk voor het slagen van het schuldenplan van Griekenland. Het plan moet het land een lastenverlichting van 107 miljard euro opleveren. Onder de twaalf banken, verzekeraars en fondsbeheerders zijn ING, BNP Paribas en de Deutsche Bank. De burgemeester van Hulst is in opspraak geraakt... Op zijn Twitter-account plaatste burgemeester Mulder een bericht over een reeks overvallen op Chinese restaurants. De CDA-politicus in het bericht de letter R door de L. Hij schreef nu al drie overvallen op Chinese restaurants in Zeeland. Hoop dat die lare overvallen snel in zijn klagen geslepen wordt. Niet sambal blij. Mulder benadrukt in de regionale krant PZC dat het bericht serieus bedoeld is. Hij zegt dat hij op persoonlijke titel twittert en vaker berichten met een dergelijke toon plaatst. In Duitsland heeft een man twee artsen doodgeschoten. Na zijn daad pleegde hij thuis zelfmoord, meldt de politie in de deelstaat Rijnland-Palts. Volgens lokale media was de dader een man van 78 die patiënt was in de praktijk in de plaats Weilabach. Er zijn berichten dat ook een agent is gewond geraakt. Het motief van de schutter is nog onduidelijk. Na de schietpartij opende de politie een klopjacht. Er werden ook helikopters ingezet. De man bleek dood in zijn huis te liggen. De oud-directeur van het failliete Taxi Nijmegen moet een jaar de gevangenis in. Volgens de rechter is de man schuldig aan valsheid in geschriften, het niet betalen van loonbelasting en het niet afdragen van pensioengeld. In 2010 zei de curator in het NOS-journaal dat Taxi Nijmegen bewust en langdurig de premies niet betaalde. De rechtbank geeft hem nu gelijk. De directeur hield de pensioenpremie wel in op het salaris van het personeel, maar maakte het nooit over aan het pensioenfonds. Het weer. Eerst nog bewolking en kans op wat regen. Vannacht klaart het op, minima net boven het vriespunt.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 This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Danang. Oh, Viva Danang. Danang me, Danang me. Why don't they get a rope and hang me? Hey, is it a little too early for being that loud? Hey, too late. It's 0600. What's the O stand for? Oh my God, it's early. Speaking of early, picture a man going on a journey beyond sight and sound. He's left Crete He's entered the demilitarized zone. What is a demilitarized zone? Sounds like something out of The Wizard of Oz. Oh, no, don't go in there. Oh, hee, ho, Ho Chi Minh. Oh, look, you've landed in Saigon. You're among the little people now. We represent the Arvan Army, the Arvan Army. Oh, no, follow the Ho Chi Minh Trail. Follow the Ho Chi Minh Trail. Oh, I'll get you, my pretty. Oh, my God, it's the Wicked Witch of the North. It's Hanoi Hannah. Now! little GI, you and your little toodoo, too. Ah! <laughs> Oh, Adrian, Adrian, <laughs> what are you doing, Adrian? Oh, Hannah, you slut, you've been on everything but the Titanic. Stop it right now. Ah, I'm melting! Well, ah! <laughs> my pretty old... But hey, here's some little advice eat at a restaurant located next to a pound. Ah! So let's check in the field now. Hey, uh, hi, can you help me? What's your name? My name's Roosevelt Lee Roosevelt. Roosevelt, what town are you stationed in? I'm stationed in Poontang. Well, thank you, Roosevelt. What's the weather like out there? It's hot. Damn hot, real hot. Hot in this is my shorts. I can cook things in it. Little crotch pot cooking. Well, can you tell me what it feels like? Fool, it's hot. I told you again. Were you born on the sun? It's damn hot. You can be a little thing. I saw it so damn hot. I saw one of those little guys in the orange robe burst into flames. It's that hot. You know what I'm talking about. Well, what do you think it's going to be like tonight? It's going to be hot and wet. That's nice if you're with a lady, but it ain't no good if you're in the jungle. Thank you, Roosevelt. Here's a song coming your way right now. Nowhere to Run To by Martha and the Vandellas. Yes! en welkom bij Golden CFM op deze maandagavond. En goedenavond Jap en hallo de gast. Wie ja. is dat? Goedenavond Zandvoort! Dat bedoel ik. Daar begonnen we natuurlijk mee. Eh, onze gast vanavond, ja eh, Rob inderdaad. Eh, eerst eventjes vermelden dat helaas Daan Levens is ziek. Vanuit dus- de wetenschap? Ja, uiteraard. Ik hoop dat hij luistert. Zal toch wel? Ja, zal wel. Dus eh, Silver Robbie is uh, genegen om de knoppen te bedienen. Want eh, ik ga dat niet doen. Maar mijn gast onze gast erop. Albert zou Jan. E-, die zou het eventueel wel kunnen. Ja hoor. Ja, ja daar was ik er bang voor. Hij heeft een diploma, dus als, enige, als enige. diploma. Hij, hij heet Albert Jan Vos en hij is uh, de programmaleider van CFM eerder al bij uh, Golden CFM geweest. Goedenavond eh, Albert-Jan. Joop en eh, Rob nogmaals hartelijk Leuk dat jullie er zijn. Goedenavond. ja, ik, ik, ik ken het zelf natuurlijk een beetje jouw muziekkeuze. Ja. En dat, eh, dat heb ik ook eh, op de tekst-tv gezet van, eh, van Zieven. Het gaat hoofdzakelijk om muziek rondom de Amerikaanse muziek en dan ook ten tijde van de Vietnamoorlog. En daar begonnen we dus ook mee. Vietnamoorlog, Koreaanse oorlog en die, die, muziek, die, die muziek die toen gedraaid wordt door de soldaten, ja, daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid met die films dan, laat ik het zo maar zeggen. Onze ouders die waren opgegroeid met de kanonnen van Navarone en films van Patton. Maar wij zijn, wij zijn opgegroeid met de Deer Hunter en Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. Vietnam. Daar begonnen we dus mee. Robbie Williams. Robbie Williams, ja. Een, een, een, DJ toen de tijd. In die film, ja. Good Morning Vietnam. Dat is een, eh, dat is een comedie, dramafilm uit 1987. En speelt zich af in Saigon gedurende de Vietnamoorlog. De film is gebaseerd op het leven van Adrian Cronauer, een jockey van de Armed Forces Radio Saigon. Die enorm populair werd bij de troepen in Zuid-Vietnam. Maar die zijn bevelhebbers woedend maakte omdat hij eh, met zijn ongehoorzaamheid en onbeschoft gedrag iedereen eh, de, eh, de kast opjoeg. En Cronauer werd dus gespeeld door die Robin Williams. Het was een zeer belangrijke film in zijn carrière, aangezien de meeste van zijn lachwekkende radio-uitzendingen door hem ter plekke werden geïmproviseerd. De film werd trouwens opgenomen in Bangkok en Thailand. Ja, maar op een gegeven moment uh, annonceert hij een groep. Ja. Die hebben we gedraaid. Ja, Martha dat, dat, dat, was niet, in principe niet eh, eh, eh, uit de film. Nee. Dat is wij, we, we hebben het zelf eraan En dat is heel goed gedaan door, door onze eigen roep. Geweldige overgang. Martha Reeves en de Vandellas. Yes. Waren dat? Ja, dat is ook een, eh, ja, die stond natuurlijk in de schaduw van eh, de, de dames Diana Ross en de Supremes. Maar eh, in die tijd had je veel meer van het soort damesbandjes. En een daarvan was Martha Reeves. Die heeft nog redelijk ver geschopt. Lekker muziek in ieder geval. Helemaal goed. Goed, we gaan nu, hierna gaan we twee nummers draaien. Dus iets andere format dan, dan u van ons gewend bent. We gaan zo meteen eerst naar CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Ja, zogenaamd Vietnam Protest Song. It Ain't Me. It Ain't Me. Het Enemy Babe. En daarna de Birds. Eight Miles High. Ja, geweldig. Kan, kan ik ontbreken in die playlist. Een tophit uit 1966. Ja. Rob, laat alsjeblieft. Bells High van The Birds, geschreven door Clark McQuinn en Crosby, David Crosby, een van mijn muziekhelden, Albert-Jan. Geweldig dat je dit uit hebt gezocht. Ja, maar naast... Uh... Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, maar eh, die man heeft nog veel meer gedaan. Ja. Nee, helemaal, geweldig. Geweldig. Goed, ehm, we praten over de, de, de tijd van de Vietnamoorlog met, uh, met, met, name muziek uit Amerika daarover. Amerikaanse soldaten luisterden ernaar. Zo is ook eh, eh, Muddy Waters. Ja, een stuk, stukje goede blues eh, is ook niet, niet weg, maar stamt ook uit die tijd. En eh, ja, god, dat stond toen op de radio, toen die jongens daar eh, aan het vechten waren. Hoe je die serie ook alweer, die we toen hadden? er zijn er meerdere geweest. Maar nou. nou, je, je doet op mesh? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is Koreaans. Ja, nee, heel goed. Heel goed van je. Heel goed van je. <laughs> maar dat is, dat is toevallig mijn favoriete serie ooit. Oké. En daar heb ik ook alle afleveringen van op mijn computer staan. En ik, eh, regelmatig kijk ik nog naar. ik praat eh, eigenlijk over ehm, ehm, waar ook die, die, die, die albums allemaal van zijn vandaan gekomen. Er zijn verschillende films. Eh, of, of, je hebt het over tv-series. Serie heb ik het nou, over. Verlos mij. Nee, ik, ik, heb het namelijk over een serie die, die de naam ook is van die album. Oh, oh Tour of Duty bedoel je? Ja, ja schiet, maar, me even niet te binnen. Tour of Duty, eh, je had zowel de tv-uitvoering van Tour of Duty als de bioscoopfilm. Hè? Ja, oké. Okay. waren twee, eh, twee eh, maar de Tour of Duty dat was inderdaad een Amerikaanse dramaserie over de Vietnamoorlog. Heb je dan meer gegevens over? Jazeker. Nou, kom op dan. Die, die, deze tv-serie die op de Amerikaanse televisie werd uitgezonden van 1987 tot 1990. De titelsong was vanaf de tweede aflevering Painted Black. <laughs> van Stones. de Stones. En daar komen we natuurlijk straks ook even... Ja, uiteraard, eh, kan niet anders. En die serie die besloeg eh, drie seizoenen. Dus eh, dat heeft veel mensen aan de televisie doen kluisteren. Maar ook, ook doen besluiten om deze albums aan te schaffen, want het was grandieuze muziek uit die tijd natuurlijk. Is geweldig. Goed, Muddy Waters met Manish Boy. The Animals. met een met een, met een toepasselijk <laughs> nummer, of tenminste titel. We gotta get out of this place. Van wat doen we hier eigenlijk? Wegwezen wegwezen hier. Niet, niet daar rond blijven hangen. Terug naar Amerika. Want en, dan, en eh, dan Sunshine. Dat is natuurlijk ook helemaal verklaarbaar. Ja, klopt. Dus, van eh, eh, Bill Withers. Ja. We gaan er naar luisteren. Oh yeah. Oh yeah. Everything Everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah. yeah. I was a young boy At the age of five My mother said i gonna be greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up two hours late. Wasn't that a man? Man, Know me. Whoa, child. Wine. That mean manish boy. Man. I'm a full-grown man. Man. I'm a natural-born lover's man. Rolling Stone. Man, I'm a hoochie coochie man. The lion I shoot, and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I'm That's little John the Conqueror. All you little girls setting out that line. I can make love to you, woman, in five minutes time. Ain't that a man? Cubain. Where the sun refuses to shine People tell me there ain't no use in trying sunshine when she's gone It's not warm when she's Sunshine, Albert Jan. Ja, jij zit ook zo mooi in die, die, die film eh, en serie natuurlijk, Tour of Duty. Op een gegeven moment had je zegt, dus die kampen van die blanke soldaten en die negersoldaten. soldaten. Dus dit was allemaal... Uh, Spanjolen. Ja, eh, Spanjolen, maar goed, dat was in kampen verdeeld. Ja, ja, ja. Dus de blanken draaiden weer de Animals en, en de negers gingen voor Bill Withers en de Muddy Waters en die Zeker. blues. Ja, ja, ja, Goede muziek. Goed, we gaan weer drie nummers draaien hierna. We beginnen met Jefferson Airplane. En dat vind ik eigenlijk een toonbeeld van die tijd. Ja. En eh, nou, laatst was er weer de vinyljaren op, de woensdagmiddag van 2 tot 4. En die hadden weer een eh, special rond de Woodstock. Want dat is ook zo'n... Daar, ja, zo, daar heb ik ze kennis met ze leren maken. dat was ook zo'n protestbijeenkomst als het ware. Dus hippie, power, flower en alles anti, eh, met het antibomteken en dergelijke. En daar, waren, daar was Jefferson Airplane was daar ook, die trad daar ook op. Wij hebben hier met de Golden CFM eh, eh, drie jaar geleden het 40-jarig jubileum van eh, Woodstock gevierd. En hebben die hele album hebben we gedraaid. Ja, dat was geweldig. Ja, dat is, terug in de tijd, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Santana en noem maar op. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Helemaal goed. goed, daarna Marvin Gaye. wacht even, Jeff Airplane, dan doen we Don't You Want Somebody To Love. Eigenlijk. Ja, was gewoon een classic. Toppertje. Een classic. Uh, daarna Marvin Gaye, eh, What's Going On. Ja, dat is eh, een totaal ander ritme. compleet anders. Maar hij staat nog steeds in de, zwarte top 1000 ergens helemaal bovenin. Ongetwijfeld. Want het blijft, een, blijft gewoon een klassieker. En het nummer, ja, dat hoort, hoort op de lijst thuis. Ja. Zeker gezien die kampen die ja, ja, Ja, nou, ja, daar hadden we het net inderdaad over. En dan uh, Trucks, Wild Thing. Gewoon, dat is Lekker gewoon, Ja, gewoon doen. <laughs> Lekker trappen. Als ze dan toch weer de jungle in moesten of wat dan ook ook, eh, dan eh, bam, dan gaan. Oké, we gaan er naar luisteren. lekker wilde dingen. Albert Jan. Ja. Um, ehm, 60 jaar. Jouw jeugd? Eh, nou ja, ik sta met 58. ik ben nog een stuk jonger dan ik eigenlijk. Nu gaan een heleboel mensen rekenen. Had ik niet verwacht <laughs> dacht dat ze dit zo uit waren. Ja, nee, nee, nee. Oké. Okay, Maar goed, veel mensen van mijn leven, van 58, die zijn opgegroeid met de jaren eh, daarna eigenlijk. Maar ik had nog een flashback geloof ik. Nou goed, eh, met die flashback eh, gaan we het zo meteen hebben over eh, Suicide is Painless van Johnny Mendel. Die heeft dat geschreven. Dat is natuurlijk de herkenningstune eigenlijk van MASH, en serie. Ja, klopt. Helemaal. Dan zie je die, die helikopters aankomen met die gewonden. Juist. <laughs> maar goed, ook daar is dus een tv-serie van en een film. En een film. En die, die, die, serie is gemaakt aan de hand van de, de, de film. Want die was ze eerder. Er zitten wat andere spelers bij. Maar ook een heleboel toch wel die, eh, die ook in die serie hebben gespeeld. Um, Hot Lips. Hot Lips. Bijvoorbeeld. Eh, Frank heeft Ho meegedaan. Hawkeye. Hawkeye. John. Maar in de film was het Donald Sutherland en Elliot Gold. Ja, en dat, dat waren niet degenen die in, in, in, de, in de serie speelden. Klopt. Oké. En in die, die film, mag ik dat even, die, die anekdote, dat, bedoel, dat dan, we maken trouwens een, stapje naar een andere oorlog. Hè, even eh, eh, tussendoor. Duidelijk, ja, 100%. Want die was, die was in de 50 jaren, dat was de, de Koreaanse oorlog. Klopt. Maar ook, daarin, ook dat was natuurlijk een, een, een tv-serie, CQ film die aangaf van de zinloosheid van, van het oorlog voeren. Het, het was ook eigenlijk Amerika opgedwongen eigenlijk. Ja. Klopt. hele oorlog. Maar dat is in Vietnam ook hetzelfde geweest. Maar die scène dat op een gegeven moment, dat ze, het even, dat ze een dag rust hebben, dat er geen gewonden binnenkwamen. Er staan die twee als die staan op die landingsplek <laughs> waar normaal gesproken de gewonden komen. Staan ze daar gewoon een tijdje golf te spelen. <laughs> ja, geef mij daar even de, de, waanzin weer. Ja, ja, goed. <laughs> Oké, daarna, The Miracles. You Really Got a Hold on Me. Ja, dat... Eh, hoort ook in die playlist uit die dus tijd gewoon, ja. Hoort er gewoon bij. En dan, eh, ja, eh, eh, een van mijn favoriete nummers, met name van de Rolling Stones, uh, Painted Black. ik ben sowieso een, een, hele grote fan van de Stones. En dit vind ik een van de beste nummers. We zijn het al, want dat is ook die herkenningstune uh, uit die serie Tour of Duty. Ja. Dus die hoort er ook bij. Goed, laat me horen Rob to be Let's go. Ja, dit, uh, dit, eh, dat doe jou ook plezier mee ja, natuurlijk. Ja, 100% zeker. Het is gewoon, natuurlijk. Eh, die mag ook niet ontbreken. Nee, nee, nee. nee. We gaan toch een, even opschieten, want het is bijna 9 uur. Ik wil nog een paar nummers draaien. Nou, je mag kiezen, ik heb er genoeg. Nou, we gaan in ieder geval beginnen zometeen met een van de mooiste meiden toen de tijd. Nancy Sinatra. Ja. Die is Boots Made for Walking. Blijft de klassieker. Ja, zeker. En Alleen aan de verkeerde keren blijven hangen, denk ik. Maar dat is weer wat anders. Maar goed, nee, dat is een, eh, gewoon een lekkere oude, gauw oude. En ook uit die tijd. Dus ja. en, daarna eh, proberen we nog een stuk van eh, Black Magic Woman te draaien. Santana ja. uiteraard. Carlos. Ook, nog weer terug op Woodstock. Oh, die zit ook op Woodstock geweest. Ja, Carlos is bekend geworden op Woodstock in feite. Die was al eerder bezig, een paar jaar eerder. Maar die, eh, ja, daar heeft hij echt een, grote slag geslagen. En dan... Eh, Ik hoop de door, dat we die nog redden. Maar... Ja, wat kilo kielen. En dan zou het moeten zijn Born to be Wild. Ja. Laten we gauw gaan luisteren. Want hoe meer we lullen, hoe minder muziek. Juist. klokje van gehoorzaamheid tikt weer. Eh, Albert-Jan, dank dat je bent geweest. Graag. Ja, je hebt heerlijke muziek meegenomen. uur is te kort, Joop. Ja, eigenlijk wel. maar, ik ga niet uitrijden, dat weet je. Nou, hebben we het programma leiden. Luisteraars, eh, dankjewel voor jullie aandacht. Eh, we gaan eruit met de Doors, Born to be Wild. graag tot over twee weken weer bij Golden CFM. Tot de zender van de volgende keer. Dank u wel. Rob, dankjewel. Graag gedaan.